Velden met het NOS-journaal. In Nepal is een voormalig premier opgepakt voor zijn rol bij de dodelijke Gen Z-protesten vorig jaar. De politie onderzoekt of hij nalatig is geweest... doordat er niet voorkwam dat er bij de protesten tientallen doden vielen. In september gingen vooral jongeren de straat op om te demonstreren tegen corruptie... en een verbod op sociale media. Om die protesten de kop in te drukken werd gericht op demonstranten geschoten. De premier had daar geen opdracht voor gegeven, maar stopte het ook niet. Na de protesten sloeg de premier van Nepal op de vlucht. En sinds vorige week is er een nieuwe. Het Israëlische leger zegt dat het vannacht aanvallen uitvoert op Iran. Onder meer de hoofdstad Teheran en een stad in het noorden van het land zijn geraakt. Volgens Iraanse media zouden er vijf mensen zijn omgekomen bij een aanval op een appartementencomplex. Ondertussen valt Iran doelen in de golfregio aan. Onder meer in Bahrein zijn sirenes gehoord. Door een raketaanval op een luchtmachtbasis in Saoedi-Arabië... zijn Amerikaanse militairen gewond geraakt. Bij de aanval zouden ook meerdere Amerikaanse tankvliegtuigen zijn beschadigd. Het Rijk zou harder moeten optreden tegen gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Dat vinden de burgemeesters van Hardenberg, Epe en Harderwijk. In die gemeente sluiten opvanglocaties, maar zijn er nog geen nieuwe plekken gevonden. De burgemeesters vinden dat er door de weigering van andere gemeenten... een oneerlijke verdeling van vluchtelingen ontstaat. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij in Hoorn in Limburg. Daar raakte iets voor middernacht een man gewond. Er werd een burgernetbericht verstuurd waarin werd gevraagd uit te kijken naar de dader die op de vlucht was geslagen.